zit. En dat vieren we met maar liefst 10% korting op de jubileumcollectie. Montel, al 40 jaar de zit-specialist van Nederland. Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aquaparken voor tickets 200 euro, please. Zei hij nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia. Eurojackpot is de loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Ja, die wil je niet missen. Speel iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl en maak kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Ook niet normaal gewoon bij Transavia? Tijdelijk 20% korting op je ruimbagage. Pak dus ruim in en boek op transavia.com. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en bifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party, The Big One. Met onder andere de DJ's van Q-Music, 3T, The Banga Boys, K3, Samuel Welten, Mel C. En vooraf kijken we samen in het stadion de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal op groot scherm. Ga voor tickets en info naar qmusicfoutenparty.nl. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop hand erop. Ons voetbalteam knapt gezellig het buurthuis op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Lief zit in ons. Dus doe op 13 of 14 maart mee met NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Meld je aan op oranjefonds.nl slash nldoet. Oranje Fonds. Voor een verbonden samenleving. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe CHR Plus op toyota.nl. Werkte alles maar zo op rolletjes. Met AH Zakelijk regel je in één keer een lekkere voorraad. Voor koffie tot tussendoortjes. Nu met volumevoordeel. AH Zakelijk, dat werkt lekker. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Het Q-Music Nieuws. Middernacht. Goeienacht. Koninklijke complimenten voor schaatster Antoinette Rijpma de Jong en de shorttrackmannen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima schrijven op social media... dat ze Rijpma de Jong een meesterlijke rit zagen rijden... tijdens de Olympische Winterspelen met een fenomenale slotronde... en dat de shorttrackmannen geschiedenis schreven. Deze winterspelen zijn nu al succesvoller dan de vorige. Met de twee gouden plakken van vanavond hebben we nu acht keer goud. Net zoveel als in Beijing. Maar we hebben dit jaar al meer zilveren en bronzen medailles. Alle de Nederlandse sporters komende twee dagen nog een keer goud. Bijvoorbeeld bij de massastarts komende middag. Dan zijn het onze succesvolste winterspelen ooit. Niet Henk Vermeer, maar Mona Keizer zou de nieuwe partijleider van de BBB moeten worden. Dat vindt een meerderheid van de mensen die op de BBB stemmen. Blijkt dan weer uit een peiling van Hart van Nederland onder hun eigen panel. Afgelopen middag werd duidelijk dat Caroline van der Plas stopt als partijleider van de BBB. En zij richtte de partij samen met Henk Vermeer op. En de Belastingdienst is druk bezig om hun algoritmes door te lichten. Dat zegt de directeur na een kritisch rapport van de autoriteit persoonsgegevens. En een cynische prijs voor het schenden van digitale rechten. Maar de Belastingdienst kan volgens de directeur niet zonder algoritmes, omdat alles met de hand verwerken niet meer te doen is. Dan nog het weer van Weer Online. De regen trekt langzaam weg vannacht en dan is het 5 tot 8 graden. Overdag wisselen regen en droge periodes elkaar af. Het waait flink en het wordt dan 8 tot 12 graden. En dat was het ANP-nieuws. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. Uh, I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you. So I'm just trying to hold on, hold on.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 Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. I had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow.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 I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That's your hella though. And having the same one as six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. Right. I look incredible. Hey, come on, man.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 Maar bronnen zeggen tegen RTL Nieuws dat Mona Keizer daar nog